nieuws van 11 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De Belgische politie is op zoek naar een tweede verdachte van de aanslag in de Brusselse metro. Volgens Belgische media is op bewakingsbeelden te zien dat de terrorist die zichzelf opblies... samen met een andere man een kaartje had gekocht. De mannen hadden vergelijkbare rugzakken bij zich. De Belgische onderzoekers houden er rekening mee dat de andere man ook een bom wilde laten ontploffen in de metro. Mogelijk kwam het niet zover omdat het metroverkeer meteen na de aanslag bij station Maalbeek werd stilgelegd. Het Openbaar Ministerie onderzoekt of terreurverdachten uit Frankrijk en België uitwijken naar Nederland. NRC schrijft dat daar rekening mee wordt gehouden vanwege de klopjacht op betrokkenen bij de aanslagen in Brussel en Parijs. Er waren veel huiszoekingen, dus nu onderzoeken we of terreurverdachten ergens anders naartoe gaan, zegt het OM. Deze week nog werd in Rotterdam een verdachte aangehouden die betrokken zou zijn bij de aanslagen in Brussel en Parijs. Asielzoekers die zich niet gedragen worden binnenkort bij elkaar gezet in één of meerdere opvangcentra. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers onderzoekt nu waar die opvangplekken kunnen komen. Het gaat om plekken voor asielzoekers die overlast veroorzaken, maar niet kunnen worden uitgezet. Staatssecretaris Dijkhoff schrijft in een brief aan de Kamer dat hij vindt dat overlastgevers harder moeten worden aangepakt. Bij een explosie in een huis in Apeldoorn is het grootste deel van de gevel weggeblazen. Enkele auto's die buiten geparkeerd stonden raakten beschadigd. Op het moment van de ontploffing was er niemand thuis. Er brak brand uit, maar die was snel onder controle, meldt Omroep Gelderland. Volgens omstanders is er iemand opgepakt, maar de politie van Apeldoorn heeft dat niet bevestigd. Het weer, hier en daar een bui, vooral in het zuiden. Verder schijnt de zon af en toe. Het wordt vanmiddag 8 tot 11 graden. Morgen vrij zonnig en droog. In het weekend vooral zaterdag zon en maximaal 20 graden.